Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool is begonnen. De Nederlandse inzending, Mia en Dion, die zien we als één na laatste vanavond. Mijn collega Jorn Kompeer is in Liverpool en zag de twee vanmiddag nog toen ze naar de arena vertrokken. Eh, ondanks wat ze eh, allemaal over zich heen hebben gehad de afgelopen weken... lijken ze er echt zin in te hebben. Dat komt volgens het duo door het aanpassen van dat liedje... en door alle repetities vorige week, zelfs vandaag vandaag mochten ze nog even repeteren. De twee kregen veel kritiek de afgelopen weken. Ze zouden onervaren zijn en zelfs vals zingen. Het liedje is inmiddels iets aangepast, waardoor het volgens kenners beter gaat. Het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt nog eens 1,2 miljard dollar uit voor steun aan Oekraïne. Het geld is bedoeld voor luchtverdedigingssystemen en munitie. Ook krijgt Oekraïne meer toegang tot satellietbeelden. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS voor bijna 37 miljard dollar aan steun toegezegd aan Oekraïne de Italiaanse politie heeft afgelopen weekend tijdens een controle aan de grens met Slovenië vier babyaapjes ontdekt. Een dierenarts die door de politie was ingeschakeld reed met de dieren in een race tegen de klok naar de opvang van Stichting Aap in Almere. Het jongste aapje van twee weken oud overleefde de reis niet. De drie anderen zijn inmiddels aangekomen in Nederland en worden verzorgd in die opvang. De Pakistaanse regering heeft vanmiddag delen van het internet afgesloten. Dat doen ze vanwege protesten die ontstonden nadat oud-premier Ghani werd aangehouden. De internetblokkade geldt met name voor sociale media, vertelt correspondent Aletta André. Dus er kan geen gebruik meer worden gemaakt van WhatsApp, Twitter, YouTube. En eh, dat, dat is een maatregel om te voorkomen dat de oproep eh, tot protest verder verspreidt via sociale media. Want vanwege de arrestatie van de oud-premier zijn er door heel Pakistan demonstraties. Het weer op de meeste plaatsen regen. In het zuidwesten trekken de buien vanavond weg. Vannacht is het een graad of 10. Morgen bewolkt, soms zon, maar ook weer regen. Het is 15 tot 17 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file bij Amsterdam op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag en Rotterdam. De vertraging is nog een kwartier.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 En dit is speciaal voor mijn zeer geliefde vriend Richard. En ook zeer, voor mijn andere grote vriend uit Muiden. Natuurlijk Bart. Maak er een mooie dag van en geniet ervan. En ook geniet van deze radioshow, hoop ik. En we gaan snel door naar weer een fantastische zangeres.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 Al tijdens haar studie werd ze tweemaal onderscheiden met een eh, onderscheiding voor uitmuntendheid. Alom werd ze beschouwd als een van de grootste talenten onder de jonge generatie jazzvocalisten. Onder meer Rita Reis gaf meerdere eh, malen in het interview blijk van haar waardering... bijzonder voor Klaas' talent. Ze stond op vele internationale podia en werd eh, begeleid onder meer door het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En ook zeker door het eh, WDR Big Band. En van dit eh, WDR Big Band eh, uit Keulen heb ik het volgende nummer klaarstaan.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 Don't let him, don't, don't, don't. Hold on to him tight. Don't let him go. Don't let him go. Hold on to him tight. Fake Klaassen eh, met het uh, eh, WDR Big Band. Ladies and Gentlemen, dat is het album van eh, George Michael. En eh, mijn vrouw is gek op George Michael, daarom heb ik dit nummer ook uitgekozen. En eh, op dat album heeft hij een prachtig nummer van duet gezongen met Astrid Gilberto. En in het eerste uur heb ik datzelfde nummer ook al laten horen, door, vertolkt door Rita Gijs. Het nummer heet Desafinade, zoals gezegd van het album van George Michael. The Best of George Michael, Ladies and Gentlemen. Desafinado samen met Astrid Gilberto. it peito dos desafinados, ao fundo do peito. Eh, met Astrid Gilberto en eh, de fantastische klanken van George Michael. Nederlandse jazzmuzikant. En hij is vooral bekend als uh, alt-saxofonist en bandleider van het Nieuw eh, New Cool Collective. Zometeen eh, op de tweede helft van dit uur nog een prachtig nummer van het New Cool Collective. Maar hij speelt ook het dwarsfluit. En hij heeft ook een radioprogramma gehad op Radio 6, wat er jammer genoeg niet meer is. Ehm, even terug naar Zandvoort. Zandvoort, het Theater de Krocht heeft op 14 eh, mei geprogrammeerd dat David Lucas... met een tribute to Benny Goodman. Nou, het volgende nummer wat ik klaar heb staan, dat is van eh, David Lucas. En David Lucas is een, uh, ja, is een uh, clarinetist. En die is vooral geïnspireerd en in de band van jazzmuzikanten... zoals Duke Ellington en Louis Louis Armstrong en Benny Goodman. Na zijn eh, studie klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... won David Lucas in 1998 de Koper Jazz Award... en speelde met eh, verschillende orkesten in Europa en Azië. Ehm, en hij werkte samen met onder andere Caro Emmerich en het eh, Jimmy Lungford Legacy Orchestra. Het spel van David Lucas op klarinet en saxofoon doet denken aan jazzgoten als eh, Lester John, Stan Getz en Benny Goodman. Waar hij dus een tribute aan doet in het eh, Theater de Krocht op 14 mei. Maar eh, wat in de krant geschreven wordt over Benny Goodman of over Lucas... is dat hij vooral klinkt als David zelf. Zoals gezegd, op klarinet, een prachtige nummer. En wat ik nu aan u laat horen de Clarinet Kings. David Luca op zijn klarinet. Ongelooflijk. Wat een klanken. ik eh, Ineke Jazz Express, een fantastische drummer. En dit was het eh, van het album Dexternity, The Music of... Eh, ik ben hem even kwijt, The Music of Dexter Corden. En dat was het nummer De Panther met onder andere Marius Bees, Sjoerd Dijkhuizen, Rick Mol en Bob van Bavel. En daarvoor hoorde u het nummer van Jesse van Huller, een fantastische Nederlandse jazz gitarist. In het eerste uur hoorde eh, hoorden we hem ook al op verschillende albums eh, meespelen. Die heeft ook van die fantastische eh, klanken. Echt, Nederland is rijk aan, super superleuke jazzmuzikanten. En de volgende wat ik klaar heb staan is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Het is Erik Balthuizen. En het is een Duitse jazz en pianist en componist. Dan zal hij zeggen Nederlands, Duits, Duits. Ja, dat klopt. Want Balthuis begon met piano spelen toen hij zes was. Toen hij zes was ontdekte hij jazz. En in 1986 begon hij een studie aan het conservatorium in Hilversum. Docenten waren onder meer uh, eh, Frant Elsen en Rob Menda. Na zijn studie verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij nog steeds woont. Vandaar dus dat een Nederlandse tintje van deze eh, jazzmuzikant... Ehm, Dirk Balthuis met zijn trio en het nummer Lennie's en Penny's. Dirk eh, Balthuis trio. Met eh, Dirk Balthuis op piano, uh, eh, Schonewater Bas en Jong Engels op drums. we hebben nog veel meer fantastische jazzmuzici in Nederland. En één is van een... ja, ik mag hem zeer graag. Dat is een, een Rotterdamse, of hij komt eigenlijk uit Schiedam. Een een trompetist. Hij, speelt ook, eh, hij heeft lang gespeeld in de band van uh, Kenny Dulver. Hij heeft ook eh, een paar eigen cd gemaakt en zijn naam is Jan van Duikeren. En hij speelt ook op dit album met, met de drummer Erik Ineke... waarvan we eerder in dit uur al nummers hebben laten horen. En ik heb iets, een prachtig nummer uitgekozen. Ik ben echt onder de indruk van zijn muzikale kwaliteit. En dat heet Tokyo Blues en het is van het album Dear John. Dijk eh, op trompet en Erik Ineke op eh, drums. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit, eh, deze uitzending Jazz ZFM. Elke zondagochtend van 10 tot 12. En mijn naam is Marco en ik vond het heel fijn dat u heeft geluisterd. en met een knipoog naar de Formule 1 vanmiddag, vanavond... heb ik een nummer klaarstaan van Meet Me Miami... van een zeer gewaardeerde Nederlandse jazzzanger... Dennis van Azen. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. underneath the November sun. Meet me in Miami. We'll drink tall frozen glasses of rum. Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. Meet me in Miami tropical hot getaway Meet me in Miami Take a drive cruising down A1A Oh, woman, can't we find a spot somewhere out of the way With a loud salsa band dance With drinks in our hands.